Economieverslaggever Nick Wouters vertelt waarom vandaag anders is dan gisteren. Ik zou niet zeggen dat beleggers heel veel meer vertrouwen hebben gekregen... maar je ziet het vaak na een paar dagen van stevige dalingen. Dat er ook beleggers zijn die zien dat de prijzen van aandelen flink gedaald zijn... en die denken misschien zit er wel een koopje tussen. Misschien is dit wel het moment om in te stappen. Maar het wil niet zeggen dat het vertrouwen weer helemaal terug is. Want als je kijkt naar de beurskoersen van een week geleden... dan waren die nog altijd een stuk hoger dan nu met het herstel van vandaag. Morgen zouden de aandelenkoersen wel weer onderuit kunnen gaan. Dat is de dag dat Trumps importheffingen daadwerkelijk van kracht worden. Omroepen Avro, Tros en Poont gaan samen. Vanaf 2029 zijn ze één organisatie, is net bekendgemaakt. Afgelopen vrijdag kondigde minister Bruins aan dat de publieke omroep flink hervormd gaat worden. Hij wil dat er meer wordt samengewerkt en dat een aantal omroepen verdwijnt. Achter de schermen werken Avrotros en Poont al samen. In Dordrecht zijn twee fietsers gewond geraakt nadat ze waren beschoten met een gelblaster. Het gebeurde zaterdagavond. Twee jongeren op een fatbike schoten met de kleine gelballetjes op de fietsers. Daarna ontstond er een ruzie. Toen ze van de fiets vielen is een van de slachtoffers zwaar gewond geraakt. En zeven bedrijven hebben een miljoenenboete gekregen voor oplichting met toegangskaarten voor het Colosseum in Rome. Ze kochten zelf een groot deel van de kaartjes op, zegt correspondent Helene Daans. Waarna die touroperators daar nog extra diensten aan toevoegden, zoals uh, geleidebezoeken of uh, privé-rondleidingen, waardoor die tickets veel duurder werden dan de originele prijs van 18 euro. Een kaartje aan de normale prijs, dat was eigenlijk heel moeilijk te krijgen. De toeristenbedrijven hebben in totaal voor 20 miljoen euro aan boetes opgelegd gekregen. Heb ik nog het weer. Helemaal in het noorden zijn er wat wolken. Verder is het zonnig bij 13 graden in Groningen en 17 in Limburg. Morgen is het verschil groter. Dan blijft het in het noorden echt bewolkt bij 10 graden. In het zuiden schijnt de zon en wordt het 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging in 8 kilometer file. Vijf minuten op de A10 Watergraafsmeer Koenplein bij Knopen de Nieuwe Meer. Op de N247 Hoorn Amsterdam tussen Broek in Waterland en de A10 2 kilometer file. Tussen Herengo-Waard en Hoorn rijden geen treinen, maar bussen.